In Amsterdam zijn twee trams op elkaar gebotst. Dat gebeurde op het Surinameplein in Amsterdam-West. Allebei de bestuurders raakten gewond. Ook een vrouw die in een van de trams zat is gewond geraakt. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de ooggetuigen vielen mensen in de tram door de klap op de grond... en werd er geschreeuwd en gehuild. Het is niet duidelijk hoe het kon gebeuren. Klimaatactivist Greta Thunberg is op het vliegtuig gezet... en heeft Israël inmiddels verlaten. Zij en andere bemanningsleden van een schip probeerden hulpgoederen naar Gaza te brengen. Het schip werd door Israël naar de kust gebracht omdat ze geen toestemming zouden hebben om naar Gaza te gaan. Van de twaalf activisten zijn er inmiddels vier op weg naar huis, vertelt correspondent Ralf Dekkers. De andere acht die eh, vechten hun deportatie eh, aan. Zij moeten binnenkort voor de rechter verschijnen. Ze zijn nu naar een, eh, een, een detentiecentrum overgebracht. Volgens een organisatie die hen bijstaat vechten zij hun deportatie aan omdat ze niet willen erkennen dat ze de wet hebben overtreden. Want dat zou betekenen dat ze in de toekomst niet meer naar Israël mogen. En een Belgische punkband kan niet optreden in Amerika. De Kids zou eigenlijk komende zomer gaan toeren en alles was al geregeld op de visums na. En dat is een probleem, want de leden zijn afgewezen. Ze mogen de VS dus niet in, zegt de gitarist tegen de Vlaamse omroep VRT. Ik denk dat we geen visum krijgen, omdat er... Eh, waarschijnlijk door die eh, immigration eh, authorities daar gegoogeld is. Het is niet moeilijk van te vinden dat wij toch redelijk politiek gekleurd zijn en dat er eh, voor ons toch redelijke weerzin bestaat tegenover hetgeen er nu aan het gebeuren is hierachter. Ja, ik denk dus dat ze zijn geweigerd om hun politieke teksten en boodschap. Maar dat blijft raden. De Amerikaanse visumdienst geeft geen uitleg. Het weer trekt nog steeds regen over. Vanmiddag droogt het op steeds meer plekken op. Vanavond is er nog wat zon en het wordt een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 I can tell them who I am in 45 minutes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 you wanna ZFM 106.9 FM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 pretending, baby, it could happen to us. seen. Well, you said you never intended to break up our scene in this way. But there ain't any use pretending it could happen to us any day. Of your face vanuit Zandvoort. ZFM. Global DJs.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 disappear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 他。 swallow 106.9 FM. ZFM. satisfied